Maar nu blijkt dat het systeem zorgt voor een daling in het aantal huurwoningen, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Eh, de wet betaalbare huur, die bindt huurprijzen aan een maximum op basis van een puntentelling. Eh, maar ja, lagere huren betekent ook minder inkomsten voor verhuurders, terwijl hun kosten wel hetzelfde blijven. En daardoor loont verhuren minder en wordt een huis dus eerder verkocht. Woonminister Keizer wil het systeem nu aanpassen. Als een huurhuis bijvoorbeeld geen geen balkon of tuin heeft... betekent dat tot nu toe minpunten en dus een lagere huur. Keizer wil er vanaf. En ook moeten tijdelijke contracten weer worden toegestaan. De minister moet voor haar plannen nog wel een meerderheid krijgen in de Tweede Kamer. En huur je zelf van een particulier, dan hoef je je geen zorgen te maken. De nieuwe huurprijs gaat pas in bij nieuwe contracten. De politie heeft een einde gemaakt aan een blokkade van het spoor bij de Rotterdamse haven. Zo'n 20 activisten blokkeerden voor de tweede dag op rij een goederenlijn. Sommigen hadden zich vastgeketend aan de rails. De actievoerders protesteerden tegen klimaatverandering, kinderarbeid en oorlogsmisdaden. Uiteindelijk hebben 17 treinen door het protest niet kunnen rijden. En van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni kan je maar beter niet de weg opgaan in de Randstad. Dat zegt Rijkswaterstaat vanwege de NAVO-top die dan wordt gehouden in Den Haag. Daarvoor moeten verschillende wegen deels of helemaal dicht, zoals de N44 bij Wassenaar sportschool en restaurant aan die weg verwachten weinig mensen te zien. Eh, het gaat wel wat betekenen voor ons, want ja, onze leden die gebruiken natuurlijk... Eh, de N44. En hier komen dagelijks meer dan 80.000 eh, auto's eh, voorbij. Het gaat betekenen dat er eh, wat, gasten, wat minder gasten zullen zijn. En dat we even moeten kijken hoe we de logistiek gaan volbrengen. En dat is nog even een, een, kleine uitdaging. Mensen die in de Randstad werken wordt gevraagd om thuis te werken tijdens de NAVO-top. En anders buiten de spits te reizen of liever nog het OV te pakken. Het weer. De laatste wolken trekken inmiddels weg. Het is helder vanavond. Morgen begint op sommige plekken mistig en grijs. Maar later komt de zon gewoon weer terug. En het wordt 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland beleven we een drukke avondspits... met eh, een aantal ongelukken die voor veel vertraging zorgen... zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Burgerveen en Dorp en ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging drie kwartier... A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Akersloot een ongeluk. De weg is dicht. Hou rekening met een klein half uur vertraging. En er staat inmiddels 13 kilometer file. Wat verder opvalt is de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Hagenstein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd wel een half uur.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 Gemeenten nemen maatregelen vanwege een mogelijke actie van Extinction Rebellion zaterdag met een stinkende vloeistof. De actiegroep laat in het midden of en waar de demonstraties plaatsvinden. Medewerkers van een Albert Heijn in Best hebben gisteren tussen een lading bananen een grote partij harddrugs gevonden.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 Got the ingredients you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you.